Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Witte Huis in het onderzoek naar de contacten tussen het campagneteam van Donald Trump en Rusland in 2016. In het memo nemen de democraten het op voor de inlichtingendienst. In een eerder memo van de Republikeinen werd het optreden van de FBI juist hevig bekritiseerd. In beide memo's is geheime informatie van de FBI opgenomen... wat tot veel debat over de publicaties leidt. De legendarische Bollywood-actrice Sri Devi is overleden. De actrice overleed in Dubai aan de gevolgen van een hartaanval. Ze was daar met haar man om een bruiloft bij te wonen. Sridevi maakte in 1978 haar Bollywood-debuut... en groeide uit tot een van de meest gevraagde sterren in de Indiase filmwereld. Ze wordt gezien als de eerste vrouwelijke superster in Bollywood. Sridevi is 54 jaar geworden. In Italië is een week voor de parlementsverkiezingen in verschillende steden gedemonstreerd. Het ging om betogingen van neofascisten, antifascisten, eurosceptici en voor- en tegenstanders van migratie. Een manifestatie van Lega Noord in Milaan trok 50.000 deelnemers. Deze eurosceptische anti-immigratiepartij is lid van de centrumrechtse coalitie... die grote kans maakt de verkiezingen te winnen. Net als de partij Forza Italia van oud-premier Berlusconi. In Utrecht zijn gisteravond laat zes bestelbussen uitgebrand... De bussen stonden op een afgelegen parkeerplaats in de wijk Leidse Rijn. De bestelbussen zijn allemaal van transportbedrijf GLS. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Of de branden te maken hebben met de reeks autobranden van voor de jaarwisseling in andere wijken in Utrecht kan de politie nog niet zeggen. Het weer, het is helder en koud. De minima liggen vannacht tussen de min 4 en min 7 graden.